Nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De man die vrijdag negen mensen doodschoot in München... was al een jaar bezig met de voorbereidingen voor de aanslag. Het heeft de Duitse justitie bekendgemaakt op een persconferentie. De man van 18 heeft met zijn Glock-pistool 57 kogels afgevuurd. Het wapen had hij waarschijnlijk gekocht via het internet. Het was in het verleden onklaar gemaakt, maar later weer schietklaar gemaakt. Zijn slachtoffers zou hij willekeurig hebben gekozen. Dat hij veel jonge slachtoffers maakte van buitenlandse afkomst zou toeval zijn geweest. Het waren ook geen klasgenoten van hem. Na de schietpartij van vrijdagavond verkeren nog drie mensen in levensgevaar. Totaal raakten 45 mensen gewond. De meeste mensen raakten gewond in de paniek die uitbrak toen de dader het vuur opende. In Rotterdam zijn op verschillende plekken voor de tweede dag op rij zogenoemde stolpersteinen gestolen. Onder meer in de Mattanesserlaan zijn de gedenksteentjes verdwenen, meldt RTV Rijnmond. De gedenkplaatjes zitten ingemetseld in de stoep voor huizen waar mensen woonden die in de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gebracht door de nazi's. Het gaat vooral om Joden die werden gedeporteerd. Het Afghaanse leger begint volgende week een offensief tegen groeperingen die verwant zijn aan IS. Ze krijgen daarbij hulp van de Amerikaanse militairen. Tot het offensief was al besloten voor de aanslag van gisteren in de hoofdstad Kabul. Daarbij kwamen zeker 80 mensen om het leven en raakten meer dan 230 mensen gewond. De aanslagen in Kabul waren gericht tegen een demonstratie van Hazaran. Dat zijn Shiiten die vooral in het midden van Afghanistan wonen. Het weer op steeds meer plaatsen schijnt de zon. Het is 23 graden aan zee tot 27 in het binnenland. Het blijft bijna overal droog. Alleen heel plaatselijk kan een buitje vallen. Vanaf morgen wordt het iets minder warm, maar met maximaal van 25 graden en geregeld zon blijft het zomerweer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 www.zfmzandvoort.nl 106.9. Straks meer.